geen probleem, maar de Rabobank is een coöperatieve bank en heeft geen notering aan de beurs. Daardoor kan de bank moeilijker kapitaal aantrekken en is het sterk afhankelijk van spaargeld, de dus Fitch. Het weer aan de kust buien, elders opklaringen en 3 graden.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.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 Ik ben nergens zonder jou. op jouw gezicht Wens wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Binnen de coalitiepartijen is oneenigheid over de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur. Minister Schult van Hagen gaf gisteravond toe dat op 20% van de snelwegen het straks minder veilig wordt. Er zijn daarom extra veiligheidsmaatregelen nodig. Voor Schultz is dat geen reden om te wachten met de verhoging, maar het CDA vindt dat onverantwoord. Daarnaast wil het CDA eigenlijk geen geld uitgeven om in plaats van 120 130 te kunnen rijden. Zonder het CDA is er geen meerderheid voor de snelheidsverhoging. De Tweede Kamer gaat nu de nieuwe cijfers bestuderen en praat volgende week verder over het onderwerp. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met een omstreden defensiewet. De wet geeft meer bevoegdheden aan militairen. Ze mogen mensen die verdacht worden van het bramen van aanslagen voor Al-Qaeda gevangen houden, ook als dat in Amerika zelf is. Tot nu toe vallen dit soort verdachten onder justitie. President Obama had gedreigd de wet met een veto te blokkeren, maar de laatste dagen zijn er volgens het Witte Huis voldoende aanpassingen gemaakt. Daardoor heeft de president genoeg ruimte om te bepalen hoe de wet in de praktijk moet worden toegepast. De Senaat moet later nog met het voorstel akkoord gaan. Iran heeft het aantal executies van mensen die betrokken waren bij drugshandel dit jaar sterk opgevoerd. Dat stelt Amnesty International. Tot nu toe heeft Teheran volgens de mensenrechtenorganisatie 488 mensen ter dood gebracht. En dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Amnesty... Dat